Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders kan weer volop twitteren. Het account van de PVV-leider was geblokkeerd. Dat gebeurde nadat hij een berichtje had gestuurd naar de premier van Pakistan. Daarin noemde hij de islam een intolerante ideologie en de profeet Mohammed een valse profeet. Wilders werd daarna op Twitter geschorst, maar hij ging in beroep en nu zegt Twitter dat hij de regels toch niet heeft overtreden. Na het schandaal bij The Voice wordt de politie overspoeld met nieuwe zedenzaken. In de eerste drie maanden van dit jaar stapten 4000 mensen naar dat bureau, zegt het AD. Dat zijn er 1100 meer dan een jaar eerder. Deze zedenexpert bij de politie ziet van alles voorbij komen. Eigenlijk allerlei soorten meldingen komen er bij ons binnen. En ook horen we dat slachtoffers hele verschillende dingen eh, willen. Ehm, dus de een wil aangifte doen, de ander wil alleen zijn verhaal doen of zoekt hulp dus er zitten grote verschillen tussen. De nieuwe zaken hebben niets met The Voice te maken, maar gaan over seksueel geweld op andere plekken. De politie denkt wel dat slachtoffers nu makkelijker aan de bel trekken. Formule 1-wagens mogen lekker over het circuit van Zandvoort blijven crossen. Het circuit houdt zijn vergunning. Natuurorganisaties wilden dat er niet meer gereced zou worden in Zandvoort, omdat het voor te veel stikstof zorgt. De rechter zegt dat het wel meevalt en dat, dat in Zandvoort gewoon Formule 1-races kan blijven organiseren. Turkse president Erdogan heeft opnieuw getelefoneerd met zijn Russische collega Poetin. Erdogan zei dat Rusland en Oekraïne weer met elkaar moeten praten. En ook vindt hij het belangrijk dat er een veilige vluchtroutes komen voor mensen die weg willen uit gebieden waar zwaar gevochten wordt. En weet jij al wat je gaat doen vannacht, Koningsnacht? Deze mensen wel. Nou, eh, wij gaan naar Smerg in Den Bosch. Dat is een festival. Morgen. En vanavond gaan we gewoon de stad in. Ik ga echt helemaal niks doen eigenlijk. Beetje triest verhaal. Eh, ik ga naar Tilburg toe vanavond. Naar heel Tilburg zingt. Ja, wees wel een beetje lief voor horecapersoneel vannacht en morgen. Want door corona hebben kroegen en restaurants nog steeds te weinig personeel. En draaien de werknemers die er wel zijn heel wat overuren. Het weer nog. Trek een lekkere warme jas aan vanavond, want we krijgen een koude Koningsnacht. Morgen een overwegend zonnige Koningsdag met temperaturen tussen de 13 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan een paar files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen 12 kilometer met daar 20 minuten oponthoud.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 Het gaat om 50 luchtafweertanks. Later volgt misschien meer zwaar materieel. Tot voor kort weigerde Duitsland wapens te leveren aan landen die oorlog voeren. PVV-leider Wilders kan weer twitteren. Hij werd geschorst omdat uitspraken van hem over de islam in strijd zouden zijn geweest met de regels van Twitter. Maar het platform zegt nu dat dat toch niet zo is en biedt Wilders excuses aan. Op station Weesp hebben twee jongens vanmiddag paniek veroorzaakt met een groot speelgoedzwaard. Na telefoontjes van geschrokken voorbijgangers rukte de politie groot uit. Tot bleek dat het vals alarm was.